De politicus overleefde het niet. De Britse premier Johnson reageerde met verdriet. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today at uh, to the loss of Sir David en ook bij veel Britten maakt de dood van de politicus veel los. Omdat een paar jaar geleden ongeveer hetzelfde gebeurde, vertelt correspondent Fleur Lansbach. En het brengt ook herinneringen terug. Eh, namelijk 2016, toen er een uh, Labour, um, ehm, labour in haar eigen kiesdistrict was een jonge vrouw, Jo Cox die werd toen neergestoken en neergeschoten. Het was echt een, hele heftige, een heel heftig incident. En daar, daar, daar kwamen veel reacties op. En het bracht ook hè, de discussie op van hoe veilig zijn politici in dit land. En die discussie zullen we nu in de aankomende dagen hier zeker weer eh, gaan horen. Het is niet duidelijk waarom de politicus die vandaag overleed werd aangevallen. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humeira... heeft vandaag een verklaring afgelegd over Jos B., die weer vastzit vanwege de dood op Nicky Verstappen. Jos B. zou in de gevangenis hebben toegegeven dat hij daarbij betrokken was... Maar aan de verklaring van Beker E wordt getwijfeld, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. We zagen hier een eh, getuige die veel vertelde, vol overtuiging en met details. Maar het is iemand die door onderzoekers van het Pieter Baan Centrum eh, als leugenachtig is bestempeld, manipulatief en narcistisch. Hij zou grote verhalen vertellen om in het middelpunt van de belangstelling te komen eh, te staan. De advocaat van Jos B. noemde de verklaring ook flauwekul. De Formule 1-kalender voor volgend jaar is gelanceerd. En de Grand Prix van Zandvoort is volgend jaar op 4 september. De week voor Zandvoort wordt er gereisd in België. Het weekend na Zandvoort staat Italië op de planning. Het is de dag van de Witte Stok. Een dag om aandacht te vragen voor blinde mensen. Want oversteken is niet altijd een pretje, weet de blinde Marcel... die elke dag een drukke weg over moet voor zijn werk. Ik ben niet bang aangelegd, maar heel veel collega's die goedziend zijn, die zeggen joh, dit moet je gewoon echt niet alleen gaan doen. Dit is gewoon veel te gevaarlijk. De oogvereniging wil meer stoplichten en zebrapaden, zodat er veiliger overgestoken kan worden. En dan nog het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af. Kan ook een graadje vriezen. Morgen droog en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland is de spits bijna voorbij. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Knoppend Burgerveen 10 minuten vertraging.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 For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon sun And sing your song together And sing your song together And we sing your song together And we'll sing your song together Ik zit eenzaam aan het water steeds weer zie ik jouw gezicht.